Sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing and give them everything. Hold out. life together. Love, love, got to have something to keep us together. getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you.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 Maar minister Van Middelkoop schrijft aan de Kamer dat het kabinet, gezien de demissionaire status, geen onomkeerbare besluiten kan nemen die gevolgen hebben voor het beleid van het volgende kabinet. Wel gaat het kabinet met de Amerikaanse overheid de ontstaande situatie inventariseren. Daarbij wordt ook gekeken naar de contractuele afspraken rond de JSF, schrijft Van Middelkoop aan de Kamer. De VVD erkent na een eigen berekening dat de bijstandsvrouw die gisteren in netwerk werd getoond erop achteruit gaat als het VVD-programma wordt uitgevoerd. Maar het is wel veel minder dan netwerk beweert, zegt de VVD. Het andere voorbeeldgezin, met het gehandicapte kind, zou er volgens de VVD zelfs op vooruit gaan. Netwerk beweerde dat het gezin duizenden euro's per jaar zou moeten inleveren. De uitzending leidde gisteren en vandaag tot een hooglopende ruzie tussen de VVD en de EO. In Lahore in Pakistan zijn urenlang zware gevechten geweest bij twee moskeeën. De gevechten begonnen toen Taliban-strijders de aanval openden op de moskeeën met granaten en geweervuur. Daarna greep het leger in. Zeker 70 mensen zijn omgekomen. De moskeeën zijn van een minderheidsgroep binnen de islam. In de ronde van Italië heeft Ivan Basso de leiderstrui veroverd. De Italiaan reed vandaag in de bergetappe van Brescia naar Aprica David Arroyo uit het roze. Arroyo kwam in een groep op ruim drie minuten naar Basso binnen. Met nog twee etappes te gaan staat Basso nu 51 seconden voor op de Spanjaard. Dan het weer, vanavond overal helder. Morgen eerst zon, later toenemende bewolking en regen.